Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hilke. Slam Mix Marathon. Hilke Boersma. Hey Slam, goedemorgen. Hilke, what's up, what's up, Mix Marathon. Begin van de weekend. Ja, ja, ja, het weekend is in zicht en dit is de pre-party van je weekend. De Slam Mix Marathon. Deze man ken je onder andere van It Feels So Good. Die track samen met Sonique en hij heeft nog veel meer in zijn mars. Met Sasari. Je hoort hem een uur lang in de mix. Hij start met zijn nieuwe track samen met David Guetta. Met Sassari en Crazy. Slam X Marathon. you wanna be mine? close to you. Do all the things that lovers do. I just wanna chill, tell me is that cool? Got me going crazy. Tell me, baby, what I gotta do to get close to you? Pull up outside, will you come right through? Don't want it if it ain't with you. You got me going crazy. Tell me, baby. If you want it all night, yeah, that's alright with me. If you wanna be mine, yeah, you know that's alright with me. You're gonna go crazy, tell me, baby. geziene gast in eh, Las Vegas. En dan heb ik het niet alleen over de casino's. Ik denk dat het een van de weinige mensen is die met eh, geld uit Las Vegas wegloopt... in plaats van het eruit geeft. Anima staat ook wel eens te draaien in eh, de sfeer. Kijk, je dat? Als die hele grote, grote bol daar. Het schijnt dat je een beetje in de ruimte terechtkomt als je daarin loopt. Als je dan ook nog de beats van Anima hoort, dan kan er geen festival tegenop, eh, denk ik. Je de Anima, Shakedown en At Night hier in de Slam X Marathon. Een hele goede morgen, Hielk hier bij eh, aan het begin van je weekend. Wat zijn je plannen dit weekend? Laat vooral even van je horen via de Slam app. Heb je nog plannen in het vooruitzicht? Of ga je onder een dekentje kruipen? ben je alweer helemaal klaar met eh, de winter. Wat dat betreft wel goed nieuws dat eh, volgende week eindelijk weer warmer wordt... en de lente toch echt voor de deur staat met temperaturen richting de 16, 18 graden op sommige plekken. Cause I don't want no mentions in your stories. No tags. This is not a story. This is real life. You hear me? This is real life. I don't give a fuck about your IG, your TikTok, anything to do with social media. I don't care about how many followers you have 25K, 100K. I mean, what the fuck does that even mean? Nowadays, everybody wants to be an influencer, like Kylie Jenner or something. I mean, like, what are you really doing? I don't give a fuck about your IG, your TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok. What the fuck does that even mean? Slam op vrijdagochtend. Laatste nieuws. Amsterdam gaat toch een fatbike-verbod invoeren. Fatbikes natuurlijk uh, vernoemd naar de kinderen die erop zitten. Voornamelijk dikke kinderen. Ze zijn er toch overstag. Deze man eh, rijdt voornamelijk in dikke sportwagens. Er zal weinig eh, merken van het fatbike-verbod. En al die centen die hij verdiend heeft... dat is mede te danken aan deze track. Grote hit van hem. Metsa Sorry. It feels so good, hoor je nu bij Slam. job you got that keeps me satisfied. love, it feels so good. beste manier om je ene zintuig beter te gebruiken... is eh, de andere zintuigen eh, uit te zetten. Goed luisteren doe je door je ogen dicht te doen. Je hoorde Close Your Eyes van Matt Sorry. Niet, achter, eh, niet als je nu achter het stuur zit natuurlijk. En je hoorde Matt sorry. een uur lang in de Slam X Marathon... nog tot 12 te horen. En daarna Slam X Marathon Request. Ik ga een uur lang alleen maar verzoekjes draaien... Wat wil jij horen? Je kan het nu alvast doorgeven via een berichtje in de Slam app. Komen al goede dingen binnen. Jaden Boysen wordt aangevraagd met een nieuwe track eh, van hem. De Slam X Marathon Track of the Week van deze week, Upside Down. gaan we zeker draaien. En eh, wat wil jij horen? Geef het door via de Slam app. Matt Sassari met een hoop eigen tracks. Onder andere eh, zometeen nog zijn track samen met uh, Pieter Xen. Rise komt er dan. En nu Free Drives en Max Tyler. Grease 2000. weekend en kon je al die waanzinnige games eh, spelen. Je kon de pixels tellen, maar wat waren de herinneringen goed aan de 90s. Dit was eh, de PlayStation 1 die je natuurlijk hoorde. En wat werd er? Een hoop goede muziek gemaakt in de 90s. En we gaan bij Slam twee weken lang helemaal terug in die tijd. Over twee weken gaan we terug eh, in de tijd met de 90s 500. De 500 grootste Slam tracks. En wat hoort er in die lijst? Wat zijn jouw favorieten uit de 90s? Zijn het de Spice Girls? Is het eh, Paul Elstak? Je kan je favorieten doorgeven via slam.nl. En over twee weken zitten we er dus middenin. De 90s 500. De Slam 90s 500. Je kan stemmen op slam.nl. Nu even terug naar het heden met de beats van 2026 met Matt Sassari. Tot 12 uur in de mix. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's get clean on this, yeah. body, everybody must your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. on, let's check. Check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. let's check. uit. Hier staan wel eh, flitspalen. Het is hier niet eh, de Deutsche Autobahn. Eh, je gaat snel te hard met de Slam X Marathon. En ook met de Slam X Marathon Request. Wat wil je horen zometeen tussen 12 en 1? Pak de gratis Slam app erbij en stuur via het berichtjesicoon even een berichtje. En laat me even weten wat je wil horen zometeen tussen 12 en 1 in Slam Mix Marathon Request. Nu nog 10 minuten bij ons in de mix met Sassari. vrijdag een eh, festival op je radio. 23 uur hebben we al helemaal voor je verzonnen. En het uurtje zometeen bepaal jij samen met mij. Eh, wat wil je horen zometeen in Slam X Marathon Request? Stuur via een berichtje even door wat je wil horen. En je hoort het zometeen vanaf 12 uur.